van 4 uur. Dit is Maud van geslacht veranderd. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau waren het er in 2015 770. En de acht jaar daarvoor waren het er in totaal 80. Sinds de transgenderwet van kracht is kan iedereen zijn geslacht officieel wijzigen. Er worden geen medische eisen meer gesteld, zoals een operatie. Ook hoeft de rechter er niet meer aan te pas te komen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het met transgenders minder goed gaat dan met anderen. Zo heeft 53% van hen een laag inkomen tegen 30% bij de rest van de bevolking. Mogelijke verklaringen zijn vooroordelen en discriminatie. Werknemers maken zich minder zorgen over hun baan. Uit een onderzoek van onder meer het CBS blijkt dat 1 op de 4 onzeker is over zijn toekomst. Op het hoogtepunt van de crisis in 2013 was het nog 1 op de 3. De meeste onrust is in de financiële sector. Daar maakt een derde zich zorgen of hij binnenkort nog wel werk heeft. Het vertrouwen is het grootst in de horeca en het onderwijs. En ook in de bouw zijn er veel minder zorgen. Een Britse man is veroordeeld tot levenslang voor het tien jaar lang misbruiken van kinderen. Zijn vrouw kreeg 18 jaar. Het paar mishandelde negen kinderen. Die kregen cocaïne, zodat ze meewerkten aan seksuele handelingen. Het jongste slachtoffer was elf jaar. De rechter omschreef de man als een monster dat nooit zal veranderen. De vrouw stond volgens haar advocaat volledig onder invloed van haar man. Oud-president Bill Clinton werkt samen met auteur James Patterson aan een thriller... Het boek met de titel The President is Missing wordt door de uitgevers aangeprezen als een uniek mengsel van intrige en spanning. Met details die alleen een president kan weten. Het boek moet in juni volgend jaar uitkomen. Het weer helder en koud met in het binnenland vorst aan de grond. Overdag vrij zonnig, maar smiddags in het noorden meer bewolking. Het wordt zo'n 12 graden.